I've got this to say to you. Hey, girl, I want to make think that I was just myself again. Amarte l'immenso, per me.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 有吧。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 that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 to stop. Enough with the frontin'. I know you want something classy but sexy without no tongue ring. Step to your girl, let me know it's your world. Straight from the gutter, but I shine like a pearl. Uttering, stuttering, all through the night. Didn't know this love could be so tight. Being alone. Wow.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 voorlichting over gezond eten en bewegen die voedselbedrijven aan kinderen geven is sluikreclame en moet worden verboden. Dat stelt consumentenorganisatie Foodwatch die vandaag een petitie is gestart. Foodwatch ergert zich onder meer aan Unilever dat ongevraagd lespakketten naar scholen en kinderdagverblijven stuurt. Met oefenboterhammen en kuipjes margarine van Blue Band kunnen kinderen hun boterham leren smeren. De educatieve doelen van scholen en kinderdagverblijven zijn niet te verenigen met de commerciële belangen van voedselproducenten, vindt Foodwatch. In België is de eerste verkenningsronde voor een nieuwe federale regering mislukt. Informateur Bart de Wever is van zijn opdracht ontheven. De voorman van de Vlaams-nationalistische NVA had zelf aan koning Filip gevraagd of hij zijn opdracht mocht teruggeven. Later vandaag heeft Filip gesprekken met alle politieke partijen en naar verwachting stelt hij daarna een nieuwe informateur aan. Voor het eerst sinds 1949 bezoekt een Chinese minister Taiwan. Thailand wordt door Peking als een afvallige provincie beschouwd. De Chinese minister voor Taiwanese zaken kwam vanochtend aan op het eiland... waar hij sprak met een Taiwanese collega. Chinese media omschrijven de ontmoeting als een stap voor de relaties tussen China en Taiwan. De Spaanse prinses Cristina blijft verdacht in de corruptiezaak waarin haar man hoofdverdachte is. Dat heeft de onderzoeksrechter bepaald. Daarmee komt een rechtszaak tegen de prinses een stuk dichterbij. De rechter zegt dat er genoeg bewijs is dat de prinses wist waar haar man mee bezig was. Hij stond aan het hoofd van een stichting die sportevenementen organiseert en zou miljoenen naar de rekening van zijn eigen bedrijfjes hebben gesluist. De prinses wordt verdacht van belastingfraude en het witwassen van geld. Christina kan daarvoor 11 jaar cel krijgen. En dan het weer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vooral in het noordoosten en oosten is een bui mogelijk. Het is 17 tot 19 graden. Morgen flinke periode om het